Levi van Eck met het NOS-journaal. De snelweg A50 bij Beekbergen onder Apeldoorn blijft de hele nacht dicht... vanwege asbest dat in brand is gestoken bij boerenprotesten. Specialisten moeten de asbest opruimen. Honderden boeren protesteerden afgelopen avond op verschillende plaatsen bij de snelweg. Er werd onder meer gedemonstreerd op de A2 bij Breukelen, de A7 bij Purmerend... en de A32 bij Steenwijk... Er werden met trekkers op- en afritten geblokkeerd... en ook staken boeren hooibalen, hout en afval in brand. Volgens de politie ontstonden er op verschillende plekken gevaarlijke situaties. Met een speciale variant van de echo, de Dopplermeting... kunnen artsen nu zien of een te kleine baby extra aandacht nodig heeft. Zo'n 10% van de baby's is te klein... en worden daarom vaak eerder ter wereld gebracht. Maar dat is maar bij een kwart van de gevallen echt nodig... Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg zuurstof of voedingsstoffen krijgen. Blijkt uit een nieuwe studie van het Amsterdam UMC en het UMC Groningen. De Dopplermeting laat zien of de placenta goed werkt. In driekwart van de gevallen zijn de kleinste baby's gezond. In Rotterdam zijn bewoners van de buurt Zuidwijk bijeengekomen... na de dodelijke explosie van vorige week. De besloten bijeenkomst werd door tientallen mensen bezocht. Ze waren emotioneel en boos, zegt de Rotterdamse loco-burgemeester Simons. Mensen gaven aan niet meer in de buurt te willen wonen omdat ze zich onveilig voelen. Een Deense farmaceut koopt voor 11 miljard dollar drie fabrieken... om meer diabetes- en obesitasmedicijnen te kunnen maken. Er is veel vraag naar de twee middelen die veel gebruikt worden als afslankmiddel. Beroemdheden als Tesla-baas Elon Musk en Kim Kardashian prezen de medicijnen van het Deense bedrijf aan op sociale media.